Ollongren noemt de verspreiding van nepnieuws een gevaar voor Nederland. Ze wil om de tafel met media en technologiebedrijven om dit soort praktijken te voorkomen. Er zijn grote verschillen tussen scholen bij de doorstroming van het VMBO naar de HAVO. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Op sommige scholen stroomt de helft of zelfs driekwart door vanaf het VMBO. Maar er zijn ook tientallen scholen waar niet één leerling naar de HAVO gaat. Verreweg de meeste VMBO'ers gaan na de middelbare school door naar het MBO, gemiddeld 80 procent. 16 procent gaat verder op de HAVO. De Tweede Kamer vindt al langer dat veel scholen doorstromen naar de HAVO te moeilijk maken. Bijvoorbeeld door een hoog gemiddeld eindexamencijfer te eisen. Het aantal mensen dat zich met een sportblessure melden bij de spoedeisende hulp is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal kwamen er ruim 120.000 mensen bij de spoedeisende hulp. Ze hebben vooral voetbalblessures. Ook komen er veel kinderen die tijdens de gymles geblesseerd zijn geraakt. Dat er minder mensen naar de spoedeisende hulp gaan... komt doordat ze vaker met kleine blessures naar de huisarts gaan. In het centrum van Edam heeft een zeer grote brand gewoed. Het vuur brak rond 11 uur uit in een snackbar... en sloeg in de uren daarna over naar een woning ernaast. Rond half zes zei de brandweer dat het vuur onder controle was... maar nog niet meester. Volgens de burgemeester van Edam-Volendam was de brand moeilijk te blussen... omdat er veel hout is en de huizen dicht op elkaar staan. Het weer, de bewolking neemt toe en soms valt wat lichte regen. In het zuidoosten schijnt eerst nog de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Rosmalen en Waardenburg. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een ongeluk bij Zoeterwouderdorp. in de file vanaf Roelof Arendsveen. Zo'n 20 minuten vertraging op de A7 Hoornzaandam tussen Avenhoorn en Purmerend. Op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij Knopert Lunetten. Vanaf Maren staat file met ruim 20 minuten vertraging... De A15 in Nijmegen-Rotterdam, 20 minuten vertraging voor Hardingsveld-Giessendam. De nasleep van een ongeluk. Op de A27 Breda-Gorkum, een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen. A44 Den Haag richting Amsterdam, tussen Oegstgeest en Noordwijkerhout 5 kilometer file.